van jou, jij van mij, allebei. Fijn door het leven, een paar zijn ons zij. Een bosje, een bosje, een bosje rode rozen, een bosje, een bosje. Hoi, hoi, hoi. Een bosje, een bosje, een bosje rode rozen, een bosje, een bosje. Hoi, hoi, hoi. Als jij ja tegen me zegt, je armen om me legt nooit meer gaan, zal altijd van je houden.